Waterbalgemoed met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn dreigt in te grijpen in de thuiszorg. Als gemeenten niet de afgesproken bedragen betalen aan zorgorganisaties... wil hij deze nu nog vrijblijvende afspraken bindend maken. De thuiszorgorganisaties luiden gisteren de noodklok... over de volgens hen bodemprijzen waarvoor gemeenten de zorg willen inkopen. Daardoor krijgen cliënten niet de juiste zorg... en dreigen organisaties failliet te gaan... Zo werd vrijdag bekend dat de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, TSN, op omvallen staat. Het leger van Cameroen heeft meer dan 900 gijzelaars uit handen van Boko Haram bevrijd. Bij die actie zijn ook zo'n 100 Boko Haram-strijders opgepakt. En er is een grote hoeveelheid wapens en munitie in beslag genomen. De actie begon drie dagen geleden na een aanslag door twee vrouwelijke zelfmoordterroristen in het noorden van het land. Die kostte aan negen mensen het leven. Eigenaren van gebouwen met asbest in het dak kunnen vanaf volgend jaar subsidie krijgen om de kankerverwekkende stof weg te halen. Staatssecretaris Dijksma wil met de subsidie de sanering versnellen. Eerder besloot het kabinet dat er vanaf 2024 op geen enkel Nederlands dak meer asbest mag liggen. De subsidie kan door particulieren en bedrijven worden aangevraagd en is maximaal 25.000 euro per adres. Voor asbest op andere plekken in gebouwen geldt de regeling niet. Dat materiaal kan volgens Dijksma niet vrijkomen en is dus niet gevaarlijk. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov ontmoet mogelijk deze week in Belgrado zijn Turkse collega. Het zou het eerste contact zijn tussen Rusland en Turkije na het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig vorige week. Direct daarna stelde Turkije al voor dat de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar zouden ontmoeten. Maar Moskou hield dat tot nu toe af. Nu zegt Lavrov dat hij benieuwd is naar wat zijn collega te zeggen heeft. Het weer overwegend bewolkt en vrijwel overal droog. Af en toe wat zon en een temperatuur tussen de 10 en 12 graden. Morgen verandert er weinig.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 Hè? Maar ik ga het u toch nog een keer vertellen. Vandaag hebben wij natuurlijk geen classic album meer. Want eh, dat doen we, daar stoppen we eind november mee. Om uh, de mogelijkheid te maken om onze top 40 samen te stellen van de classic albums die we dit jaar gedraaid hebben. En eh, nou, u kunt daar dus lekker voor stemmen als u dat leuk vindt. Er zijn diverse mogelijkheden. De snelste en handigste manier is gewoon via, via de, de CFM app. Als u die op uw mobiele telefoon heeft, daar zit een hoofdstukje uh, vinyl 40 2015. Als u daar op klikt, dan komt u rechtstreeks op de stempagina terecht. U ziet daar de keuzelijst. Het enige wat je moet doen is eventjes een uh, op de top dingetje doen. En ehm, een top 5 maken. En dat formuliertje insturen. Daar hoef je verder niks voor te doen. Dat gaat allemaal automatisch. Als u op versturen drukt, komt het vanzelf bij ons terecht. En dan verwerken wij het in onze lijst. Het wordt een hele interessante lijst. Er zijn op dit moment... Eh, kan ik u alvast wel verzekeren. Twee platen die met afstand op 1 en 2 staan. Maar ik ga nog niet vertellen wie. Daarna komt er toch wel een vrij groot gat naar nummer 3. Maar nogmaals, ik ga het er niet allemaal vertellen. Dat hoort u allemaal over twee weken. Precies. Als we, dan zijn we al twee uur bezig. Zeg. Dan hebben we er al twee uur gehad. Om deze tijd. Maar vandaag, over 14 dagen, 16 december dus, gaan wij het allemaal doen. En dan hoort u het ook. Eh, nou, dan eh, zit ik even te kijken. Ja, nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Eh, we gaan vandaag in ieder geval proberen om wat nieuwe dingen te laten horen uit de vinyl 50. En natuurlijk ook wat, wat prachtige... platen die er al in staan al een paar weken... die interessant genoeg zijn om, uh, om u te laten horen. En dan word ik gelijk opgezadeld met een, een probleem. Maar ik ga het maar proberen, kijken wat er gebeurt. Ik merk het vanzelf het niet lukt, lukt het niet. We gaan het gewoon proberen. En eerst is in ieder geval iets van een bandje dat al sinds de jaren 60 actief is. En eh, Angela gaat u zo meteen nog wat meer informaties hierover vertellen. Want dat kan ze heel goed. Zit maar te kijken van waar heb jij het over in godsnaam. Nou ja, daarover dus. De Eiley Brothers. En ik hoop dat het allemaal werkt. Dus het werken moet. we laten we nog eventjes de tune gewoon doorlopen en horen we voor eh, vanzelf wanneer het eh, opkomt. Of niet opkomt. Want die eh, computer is een beetje... Uh, nou, het schijnt niet, ze schijnen niet erg veel zin te hebben, die Eiley Brothers. Tenminste, daar lijkt het op. Ze niet veel zin hebben. Hallo, heren. Wilt u misschien zo vriendelijk zijn om even wat voor ons te spelen? Nou, dat willen ze niet. Wat een, wat een labbakak, Ze hebben helemaal geen zin. Ze doen het gewoon niet. Nou, dan ga ik even iets anders kijken. Want ik moet toch eh, proberen om er wat van te maken natuurlijk. Ja, eh, dat ik moet toch proberen om er iets leuks van te maken. <laughs> ja, oké. nou, die Iver Brothers die hebben, hebben even geen zin. dus dan ga ik weer even verder. Hebben we dat ook weer? Nou, ik zet nog even de tune aan. Hoppa. Nou, Komt helemaal goed hoor. Darling, won't you ease my worried mind? Nou, blijkt het nog een trailer te zijn ook. Nou, ja, dat heb je net. Het, eh, het is een beetje lastig, want het komt allemaal net allemaal binnenvliegen en zo. En eh, ja, dan moet je dat allemaal weer even snel doen natuurlijk. En dat gaat allemaal niet zo makkelijk hoor. Nee, we hebben het, wat hebben moeilijk genoeg hier. nou ja, goed. Eh, ik zoek even een leuk liedje voor u op. geval een eh, nieuw album van eh, Sandra van Nieuwland. En het heet Breaking New Ground van haar nieuwe album. Sandra van Nieuwland was dat met Breaking New Ground. En dat is een album dat een paar weken geleden uitgekomen is. Ik weet niet of het ook op vinyl is. Volgens mij wel. Volgens mij staat het ook in de vinyllijst. Maar oké, dan heeft u dat al vast gehoord. En eh, ga... Ah, kijk, nou werkt het wel. Kijk, dat is mooi. Kijk, zodra Angela het komt, doet, dan werkt het gelijk. Dat vind ik altijd wel, wel fijn. <laughs> bij mij werkt het dan niet. En bij haar werkt het weer wel. <laughs> Goed, ja, ik nou, zie... Eh, <laughs> kan er niks aan doen. Ik zie iets voorbij komen van placebo om unplugged. Ja, dat klopt. En eh, ja, nou ja, goed, Placebo, een, eh, een band uit uh, late jaren, nou, begin jaren tachtig zelf. Late jaren en begin 90 zelfs. zijn, bestaan nu bijna 20 jaar. En ze hebben een eh, MTV Unplugged sessie gedaan. En daarvan is een album uitgekomen. En eh, vrij recent, eh, uitgebracht op 27 november, jongsleden. En dus ook op vinyl. En van deze Unplugged versies van bekende nummers van hen... gaan we luisteren naar Without You, I'm Nothing. placebo dus. Of placebo. Ja. Wel. En eh, ja, die kwamen binnen nieuw op nummer 41. Ja. En eh, ja, dan gaan we nou naar een, eh, nou ik denk een legende hè. Ja, dat is een legende. Ja. Zijn honderdste geboortejaar hè, dit jaar. Ja. Hij zou dit jaar 100 geworden zijn. Precies, en dan hebben we het over niemand minder dan... All Blue Eyes. Juist. The Voice. Ja. Mr. Frank Sinatra. Niet Kees van der Laarzen. Nee, nee, nee, nee. In dit geval niet. Dat <laughs> komt En eh, dat gaat over zijn, eh, om zijn album eh, Swing Easy. ooit alles uitgebracht in 1954. En dat was een 10-inch album. elke kant kon maar vier... Ja, vier nummers. Uh, eh, 25 centimeter LP heette dat vroeger 25 centimeter. En uh, er konden maar uh, eh, 14 minuten per kant muziek op. Dat kon nog niet anders, want die 30 centimeter LP toen, die was er nog helemaal niet. Die nee, nee Het eerste wat kwam was eigenlijk het singeltje. Eind 50 was het. Ja. ja. Nou, iets eerder. Maar je, kreeg, je kreeg eerst het singeltje. Dus één nummertje per kant. Ja. en, en, want daarvoor hadden we natuurlijk alleen maar 78 toerenplaten. Uh en toen kregen we eh, begin jaren 50 kregen we het 45 toeren plaatje. Ja. En toen kwamen ze met de long play. Ja. Mini Groove heette dat. Ja. En die hadden ze nog niet zo groot. Dus de, eerste plaatjes die waren 25 eh, centimeter. Ik heb er ook nog, ik heb er nog een paar trouwens. Ja. Ik heb er nog een paar staan van, van onder andere het dansorkest van Jan Kortuveder. Zo. En, en eentje van de Tiroler Ja. Ja hoor. Ja hoor, de, de, Die heb ik nog. Dat, dat, zijn, dat zijn unieke, eh, eigenlijk hele oude dingen. Die zijn 60 jaar oud. Prachtig mooi. Ja, zeker. Maar we, hadden het over Frank Sinatra. Ja, en dat album eh, Swing Easy is dus opnieuw uitgebracht. En uh, komt nu binnen op nummer 40. Is dat weer 40, of 25 of, hebben ze er nou meer nummers opgezet? Nee, het is dezelfde vorm. Dezelfde vorm. Oh maar acht, nummers. op. Ja, oké. Ja, Nou, daar komt hij. Frank dezelfde... Sinatra. Ja. Hoi. En uh, daarvan gaan we luisteren.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 Here's hoping now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Old Blue Eyes. Ja, wat is dat toch lekker, hè? Lekker is dat, hè? Heerlijk. Oh, dat, je, dat je dat dan toch kunt draaien in zo'n programma als dit. Ja, is ook een eh, lekkere muziek. Is 1954 was eh, het oorspronkelijke album. Eh, Swing Easy. En hij is dus nu in zijn oorspronkelijke vorm weer uitgekomen. Dus, ja. Er staan er acht liedjes op. Ja samen acht nummers op. Ja, dat was toen zo. Dat kon niet anders. Dat, dat, eh, dat was dat nog. Want, <clears throat> wel geremasterd en op uh, 180 grams vinyl ook. Ja. Dus eh, goede kwaliteit. En eh, ik denk, wat ik zo beluister, dat de geluidskwaliteit dus wel degelijk een toegevoegde waarde is geworden. Ja, dat mag je wel stellen. Van het geremasterde geheel. Maar ja, het blijft natuurlijk al Blue Eyes. Dus vooral de Sinatra-fans. Vooral de Sinatra-fans. Nou jongens, ga, zullen we er nog eentje van doen? Ik vind het wel leuk. Ah, wel ja. We doen er nog eentje van. We hebben nou toch tijd. We hebben geen classic album. Hup, we noemen Frank Sinatra gewoon tot classic album. Huppa, daar komt hij. Ja. Wrap your troubles in dreams. When skies are cloudy and gray, they're only gray for a day. So wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Until that sunshine peeps through, there's only one thing to do. Just wrap your troubles in dreams and dream all your troubles away. Your castles may tumble, that's fate after all. Life's really funny that way. No use to grumble, smile as they fall. Weren't you king for a day? Just remember that sunshine always follows the rain. So wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. tumble, fate after all. Life's really funny that way. But no need to grumble, smile as they fall. Weren't you king for a day? Just remember that sunshine always follows the rain. So wrap your troubles in dreams and dream, dream your troubles away. I go again. I hear those trumpets blow again, all aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again, starry eyed again, taking a chance on love. I thought that cars were a frame up I never would try. Now I'm taking that game up, and the ace of hearts is high. Things are mending now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance. Here I slip again, about to take that trip again. I got that grip again, taking a chance on love. Now I prove again that I can make life move again. Mm, I'm in the groove again, taking a chance on love. I walk around with a horseshoe. In clover I lie. And brother rabbit, of course you better kiss your foot goodbye. On that ball again, I'm riding for a fall again. I'm gonna give my all again, taking a chance. on Ja, wat lekker hè. Gewoon heerlijk is dat. Dat is gewoon lekkere, lekkere muziek. 1954 is het album Swing Easy. En uh, we u zult er nog wel eens wat meer van horen. De opnames zijn ook nog mono, want stereo dat bestond toen natuurlijk nog niet. Nee. Uh, dus dat was nog mono, ja. Dat ja. is uh, allemaal hartstikke dus, leuk. Dus geremasterd of niet, het is nog steeds mono. Ja. <laughs> Lander de stereo opnemen toen. Nee. dus. Toen ging alles nog in één keer, hè? Gewoon, eh, maar de geluidskwaliteit vind ik wel goed. Ja, is goed. Eh, we gaan even, eh, nou, even totaal een, een, totale switch naar de andere <laughs> kant. van het soft swing easy merk gaan we naar de keiharde rock van een van de meest legendarische bands die de wereld ooit heeft voorgebracht. En dan heb ik het niet over de Beatles in dit geval. Nee. <laughs> Dan hebben we het over de hoe. Wie? Wie? De ja, hoe. Jawel. Afgelopen, eh, of dit jaar nog, in juni, gaven ze een gigantisch concert... als afsluiting van hun 50-jarig eh, bestaan tour. 50th Anniversary Tour. En eh, dat concert werd gegeven in Hyde Park... voor een 50.000-koppig publiek. Dus eh, dat park stond echt helemaal hutje muntje vol. Muntje vol. Jawel. En eh, ja, het heeft een eh, setlist met hun allergrootste hits. Onder andere Who Are You My Generation, I Can See For Miles, Pinbizzle, Wizard en noem maar op. Ja, en, dus er stond geen link bij, maar ik ben even op zoek geweest... want ik wil dit eigenlijk niet aan me voorbij laten gaan. Oh, ook niet aan de luisteraars? Nee, ook niet aan u. Dit wil ik ook niet aan u voorbij laten gaan. Dus we gaan luisteren naar The Who. Baba O'Reilly, live in Hyde Park. En uh, eh, The Who is dus tegenwoordig alleen nog Roger Daltrey en Pete Townsend. Hè? De rest is dood. En er is nog wel een kleine link met de Beatles, want de drummer van The Who tegenwoordig is Zack Starkey. En dat is weer de zoon van Ringo. Jawel! <laughs> bij alle nieuwe binnenkomers links staan. Dus dan moet je dus als een eh, gek gaan zoeken of die misschien ergens anders wel te vinden zijn. Ja, ja, ja. Maar goed. Nou, wij ben vrij snel, dus... We doen het onmogelijke. Ja. Wonderen duren iets langer. Ja, daar heb ik iets meer tijd voor nodig hoor. Dat gaat niet lukken binnen een minuut. De dus live in Hyde Park uit juni 19, 2015. En dit nummer heette Baba O'Reilly. De Hoe bestaande uit, eh, uit eh, Pete Townsend natuurlijk nog en Roger Daltrey. De enige twee die nog in leven zijn. Maar ze houden het verhaaltje wel, uh, wel gaande. En dat is leuk. Ja, en eh, ik zit eh, nu naar een eh, videoclip te kijken ervan. Op, want deze link stond op, op YouTube. Ja, tuurlijk. En ja, <laughs> ik sta er naar te kijken en ik denk van... Gosje, die Piet Townsend is ook echt draad veranderd. En dan krijg je even een beeld van de mensenmassa die hier staat. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat de Stones ook, hè, toen ze daar vorig jaar op waren. Ongelooflijk. Ik heb, nog, ik heb nog een andere feestelijke mededeling. Het was wel niet voor tweeën, maar wel net na tweeën. We hebben die 200 likes wel gehaald, hè? Kijk. Voor Zandvoort Ja, ja, ja, ja. De Facebookpagina. Ja. ja. Klasse. Nou, tussen de, de 200 is een Belgische. Oh, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Wij, eh, wij doen niet moeilijk, wij discrimineren niet. Nee, zo is dat. <laughs> Nee. Maar goed, uh, dat maakt niet uit. we, we, hebben de, we hebben de 200 te pakken, dus gewoon doorgaan. Hè. ja, we, gaan nou gewoon door. Hé, hey, we gaan naar Raccoon. Ja. Want die hebben ook een... Eh, oh ja, en nog even vermelden dat van de Hoe. Dat hebben we natuurlijk nu van... Eh, van het internet afgeplukt. Ja. Maar het is dus op vinyl uitgekomen. Dus dat je dat, dat weet. Je kunt het gewoon op LP kopen. Ja. Daar gaat het om. Het hele concept. Jawel. wel. hele concert op LP. Oké, we gaan nu naar eh, Raccoon. Een, eh, een eh, album eigenlijk wat al eerder uitgebracht is. En dan nu op vinyl. De Singles Collection. Bij mij weten hebben wij die cd ook. Ja, ehm, ja wat moet ik over Raccoon vertellen? Volgens mij is het een van de toch wel Nederlandse topbands. zeker qua muziek. En ja, ik ga eigenlijk niet zoveel over ze vertellen. Ik ga eh, gewoon een nummer draaien van, eh, van, die, eh, van dat prachtige album. en de Singles Collection. En daarvan... Oh, dit is zo vervelend, dat scrollen. <laughs> daarvan gaan we luisteren. Liverpool Rain. stuck in a van as far away as I possibly can.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 Oh no, never in vain. daar ben je dan even weer stil van. <laughs> Zoveel kwaliteit in huis. Ja. Van eh, deze geweldige band. Ja, we gaan naar de volgende. Eh, in eh, de vinyl 50. En die staat op nummer 19. Nieuw binnengekomen. we hadden hem vorige week ook al. En dit is weer een andere. Stevie Ray Vaughan. a legend in the making. En... eh. Dat is het complete concert eh, wat hij gaf in, eh, samen met Double Trouble in uh, Montreux. Jawel. En voor het eerst beschikbaar op vinyl. want het hele concert was er wel. Uitgebracht in 1983, maar alleen voor radio-uitzending. Jawel. En ja, nu dus op vinyl. En van dit album A Legend in the Making gaan we luisteren naar Pride and Joy. sweet little baby. van Zandvoort, op 106.9 FM. Ja, dat moet je ook af en toe even doen, hè? ja. Anders weten ze niet naar welke stations ze luisteren. Nee, precies. Nou, Stevie Ray Vaughan, ik vond het wel lekker eigenlijk. Ja, ik ook wel, ja. Lekkere, ja. lekkere blues. Lekkere blues. Ja. Ook weer uitgebracht op vinyl. A Legend in the Making. Of, ja, dat is eh, prachtig. Dus heel oud. Maar wel mooi. En wat krijgen we nu? Oh. <laughs> ja, ja, ja, ja voor de liefhebbers. En de fans en eh, iedereen die eh, deze band eh, toch wel een warm plekje geeft. De Rolling Stones. Jawel. From the Vault. Light Elite, denk ik. Ja. 1982. <laughs> alweer. En dat is alweer een poosje terug. Ja. Jawel. even kijken. ja. Nou ja, eh, het album is bij de, de, de kenners eh, wel eh, bekend, denk ik. En van dat album, ik hoop dat hij opstart, want dan ga ik hem even anders zoeken. gaan we luisteren naar When the Whip Comes Down. Die zijn Rolling Stones. Ook dus op vinyl weer verkrijgbaar. From the Vault. The Stones. dat nou, waren de nou. originele Stones, hè, met Bill Wyman nog op bas. Want die zouden pas veel later, in de jaren negentig, zou Bill Wyman <clears throat> ermee stoppen en vervangen worden door, eh, door een andere eh, figuur. <clears throat> de, waarvan de naam nu even niet eh, te binnen wil schieten. Maar goed, dat doet er ook niet zoveel toe. Ach, <clears throat> nou. die is eigenlijk ook geen lid van de Stones. Hij speelt wel mee vaak. Maar, ja, dit was nog de, de echte. Met Charlie Watts op drums, Bill Wyman op basgitaar, Ron Wood op gitaar en eh, Keith Richards op gitaar. En Mick, Jagger had ook een gitaar, maar volgens mij ehm, speelde hij er niet op. Uh, hij deed wel Ja, het was geen Want ik zag iemand uh, backstage voorbij komen die dus wel speelde. Ja. ja. Oké, <laughs> zo zie je maar weer. Goed, Af en toe word je we gaan er nog eentje doen. Want we hebben nog vijf minuten. Nog niet eens, Ja. Dus we doen er nog één. Op nummer 16, binnengekomen. Johnny Cash. Jawel, Man in Black, live in Denmark. Zo. Uh, oh, alweer een trailer. <laughs> een trailer. Oh. Nou, dan eh, bewaren we die voor naar het nieuws. Ja. En, eh, doen, we die, doen, we die straks. ja, doen we naar het nieuws. ga ik die even opzoeken. Gaan we die even opzoeken of we die kunnen vinden. Want ja, dat is het nadeel van, van dit soort toestanden. Dat je weinig dingen kunt voorbereiden. En lang niet bij alles staan links vermeld. Dat had ik al een keer verteld. dus dan moet je gewoon maar even dus eh, voor lief nemen dat het allemaal wat, soms wat chaotisch is. En we hebben geen klassiek album van een classic album vandaag. En u weet hoe dat komt natuurlijk. Dat komt omdat u nu lekker kunt stemmen op onze vinyl eh, eindejaars top 40. Kan heel simpel via de app van ZFM. De ZFM app kan dat. Heel makkelijk. Daar zit een eh, speciaal pagina. Ja, een speciaal paginaatje. En eh, daar kunt u stemmen. Dus doet hij dat ook. Heel gezellig. Nou, Johnny Cash dan. We ja, hebben Man ja. in Black. Live in Denmark. Ik heb hem. Goed, Jawel. En daar komt hij dan. Hoe vervang ik de... Oh. Ja, even... Even wachten, even, wachten. Even, wachten, ja. ja. <laughs> Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the times. I wear the black for those who've never read or listen to the words that Jesus said about the way to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me mighty fine, I do suppose. In our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and the lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. Black and mourning for the lives that could have been. Each week we lose a hundred fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another hundred thousand who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know. And things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white.